1 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een pretpark in Frankrijk is een 32-jarige vrouw om het leven gekomen bij een val uit een achtbaan. Het ongeluk gebeurde in het St. Paul pretpark bij Beauvais, zo'n 70 kilometer boven Parijs. Hoe de vrouw van 32 uit de rijdende achtbaan kon vallen wordt nog onderzocht. Het pretpark werd na het ongeluk meteen gesloten. Bezoekers die het ongeluk zagen gebeuren hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. Sommige mensen die vandaag waren afgekomen op een verboden coronademonstratie in Utrecht... hadden tassen vol met stenen bij zich. Dat zegt waarnemend burgemeester Den Oudsten tegen RTV Utrecht. Hij had vanmiddag een noodbevel afgekondigd omdat hij vreesde dat er duizend hooligans naar de stad zouden komen. Uiteindelijk zijn in Utrecht 15 demonstranten opgepakt. De meesten omdat ze niet wilden luisteren naar het verzoek van agenten om weg te gaan. Ook in Wageningen werd gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen... en ook die demonstratie was verboden. Daar werden 51 mensen opgepakt. Op verschillende plaatsen in het land hebben boeren de afgelopen avond opnieuw actie gevoerd tegen het beleid van minister Schouten van Landbouw. Knooppunt Hogeveen was een deel van de avond geblokkeerd. De politie gaf zes actievoerders daar een boete. In Veghel blokkeerden boeren een distributiecentrum van Jumbo... en in Amsterdam reden ze met ruim 30 trekkers door de stad. De boeren zijn boos dat minister Schouten het eiwitgehalte in veevoer wil verlagen... om zo de uitstoot van stikstof te beperken. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft vandaag een record aantal coronabesmettingen gerapporteerd. In een dag kwamen er wereldwijd meer dan 212.000 geregistreerde gevallen bij. Het vorige record van eind juni was 189.000. Het dodental schommelt rond de 5000 mensen per dag.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 It's the power to arouse curiosity. purpose, the goal which one acts on. A journey of force, hot like the sun and wet like the rain. Rhythmic movements in unison with others prolong an act of sensation with no limits or boundaries.